Premier Rutte zei dat Nederland het land blijft steunen met wapens. Dagelijks zijn er berichten over kapotgeschoten steden, over executies, over martelingen en over massagraven. En daarmee is dit ook onze oorlog. Wat Poetin wil is een groot Russisch rijk herstellen. Dat is zijn waandenkbeeld. En daarom mag hij die oorlog niet willen. Rutte blijft erbij dat straffen tegen Rusland nodig zijn... ook al hebben die veel gevolgen voor bedrijven en voor mensen. In Utrecht heeft de politie gisteren zes mensen opgepakt... na de fonds van drugs en gestolen spullen in een huis. Dat huis werd volgens de politie gebruikt als buurtsupermarkt. Gestolen spullen zouden daar geruild worden voor drugs. België krijgt een zender waarop alleen vrouwensport te zien is. Volgens de zender W Sport is daar steeds meer belangstelling voor. Vanaf morgen zijn wedstrijden te zien van de Premier League voor vrouwen. En ook basketbal, paardensport en boksen komen voorbij. De zender is gratis voor abonnees. En in een tent slapen omdat je geen studentenhuis kunt vinden. Twee buitenlandse studenten in Eindhoven zagen geen andere optie. Nergens in de studentenstad is een kamer te krijgen. En nu het steeds kouder wordt, is het slapen in zo'n tent niet echt lekker voor je humeur, maar ook niet voor je studie. I feel just like much more emotional on the daily basis. Like for no reason in a class, I just like cannot focus on what the teacher is saying. De gemeente Eindhoven zegt hard op zoek te zijn naar oplossingen voor de kamernood in de stad. En dan nog het weer. Vanavond trekt bewolking ons land binnen. Vannacht wordt de bewolking steeds dikker. Morgen langs zee wat regen, dan een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan intussen op de meeste wegen weer prima doorrijden.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 Van de Cosmic Carnival, Change the World or Go Home. Nou, dat verklaart dan een hoop. En de Kingmaker is dan toch wel het, het hele verhaal... wat is ook wel een <laughs> beetje actueel als we een beetje naar de... ja, naar de wereld kijken met een wisseling van de wacht bij het Koningshuis in Engeland. Maar goed, eh, welkom bij deze Alternative FM, de Cosmic Carnival dus... met eh, dat eh, album Change the World or Go Home uit 2012. Dat is ook alweer tien jaar geleden. Dat was het eerste album wat ze uitbrachten. daarna volgden er nog twee, maar toen stokte het. want er was iemand die vond het heel erg leuk om de groep op te laten treden bij een theatertournee... om een aantal nummers van Fleetwood Mac ten gehoor te laten ja, te laten zien en te laten horen. Maar uiteindelijk eh, is dat eh, toch eh, op een gegeven moment een beetje in de vergetelheid geraakt. Ja, dus is het eigenlijk het wachten tot nieuw materiaal. En dat wil maar niet komen bij de Cosmic Carnival. Komen uit Rotterdam overigens. Ehm, vanavond iets met een linkje met Rotterdam. En dat heeft te maken met Flora. Want die, komt, die heeft volgens mij ook een, een geschiedenis liggen... als het gaat om de opleiding. En dat is de codarts. En ik heb ergens vernomen dat ze ook nog ergens in de voorronde van de Grote Prijs van Rotterdam heb eh, meegedaan. Maar dat eh, kan ik straks beter aan haarzelf uh, vragen. Het wordt een beetje een verhaal met backtracks. Dus dat komt dan ergens uit dat laptop vandaan. En dan zal zij daar het een en ander de partijen bij gaan zingen. Dat is een beetje de bedoeling het zal niet eh, de eerste keer eh, zijn eh, binnen een week. Want volgende week krijgen we een hiphopper op bezoek. En dat is Jong Louis. dat in het kader weer van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want dan is het weer de laatste donderdag van de maand mensen. Dus dat schiet ook alweer op. Ehm, vorige week was het dus spitsuur als het gaat om de nieuwe muziek. Nou, dan kunnen we daar nog een beetje op uh, voortborduren. Ehm, deze dame, die gaat eh, komen. En ik dacht dat zij op 20 eh, oktober hier in de studio zal zijn... om een deel van haar EP eh, te laten horen. Want die gaat dan een week later verschijnen. Daar zit ook een hele tournee aan vast. Of tenminste in ieder geval een klein tourneetje... waarbij ze een aantal optredens doet... En uh, Lisette Aviva, over die heb ik het. Want dat zal dan de derde keer zijn dat ze hier bij ons in de studio is. En dit is de single Overdressed Unprepared. toen, ik sluit mijn ogen, denk na Mijn moeder is blut, dus ik wil worden als pa Wil ze pushen die kilo's, al ben ik zelf niet zwaar Ga niet naar de gevangenis, kom niet in gevaar Dat is wat ik zei, en dat was het plan Als de jongen te beseffen dat het bijna niet kan We leren als we groeien, maar soms duurt het te lang Wie niet horen wil moet voelen, bro, dat krijg je ervan Ben de zoon van een dealer, ik ben een zoon van een man Ben mijn broer jong verloren en hij maakte geen kans Wij zijn kinderen van God, maar dat hij voluit soms de dans Want ook als je weet hoe je moet rennen, is de marathon lang het is een leven vol verleiding De dealers droom is een leugen, een verleiding Geld die je maakt heeft een prijs en handleiding Je vrouw kan van je houden, maar zal kiezen voor een scheiding Je raakt je kinderen kwijt En is het niet door dealen, is het te weinig tijd Achterom kijken is een deel van je lijf En je vrienden zijn geen vrienden, stay woke, blijf wijs En perspectief, dat hadden we niet We kijken tv en wij in de streets Mannen met kettingen die te hard gaan op beats Disrespecten de vrouwen in kamers vol wiet, shit was mijn droom. Dank God voor het feit dat ik meer lijk op mijn oom Heb money op mijn rekening, kan rusten waar En ineens eh, ben je, eh, ben je met, uh, ineens met vier mensen in de studio, hè? <laughs> <laughs> dat is wel heel erg bijzonder. Goed, uh, dat was dealer-droom van Ruel. Uh, hoe kom ik daarop? Dat heb ik ook van de week weer voorbij zien gekomen bij uh, Nick Wolters. Dat is een man die bijna alle optredens in Nederland afstroopt. En Ruel is een van eh, de finalisten geweest van eh, de Grote Prijs van Rotterdam. Nou, ah, weet ik ook niet precies zeker of hij gewonnen heeft of niet. Volgens mij wel, maar misschien word ik zo dadelijk wel weer eh, door Willem de Waard op de vingers getikt. Want die zit mee te luisteren en dan zie ik hem weer een mes van je bericht komen. En die kan dan meteen uitleggen hoe dat zit. Maar goed, ik heb het ook niet 1, 2, 3 paraat staan... omdat ik met allerlei andere zaken bezig moet zijn. Maar goed, Um, daarvoor hoorden we Lisetta Viva met Overdressed Unprepared. Straks. En ze is al in de studio. Flora. Dus eh. ja, die eh, kom er maar bij. Dan uh, pak de microfoon 4, die staat daar. Dus- deze? Ja, deze. Hallo. Ja, hallo. <laughs> Eh, nou, zei ik net, eh, jij had ook iets met die grote prijs van Rotterdam? Nee, dat is eigenlijk iemand die ik zelf persoonlijk ken. Dat is Jolien. Jolien die had meegedaan. dat was hem. Ja, die heeft echt super geperformed. En daar heb ik ook laatst een optreden mee gehad. Mhm. En, nou ja, echt ook een toffe meid, dus check eruit. Ja, want zij ehm, heeft vorige week gewoon nog even een single gedropt. Ja. Staande de uitzending dus ik denk, ja, mag ik hem draaien of niet? Dus ik moest eh, <laughs> nog even heel snel eh, dat, eh, dat doen. maar jij bent dus niks. Je hebt niks met Rotterdam of wat dan ook. de grote prijs van Rotterdam zou ik wel misschien volgend jaar graag mee gewoon mee willen doen als dat kan. <laughs> Ja. Want ik studeer zelf ook in Rotterdam. Codarts, hè? Codarts, ja. Ja, zie je, dat had ik wel gevoeld. <laughs> ja, dat, ja. Dus, maar het is nogal ehm, ik vind het nog een beetje R&B-achtig klinken bij jou. Ja, het heeft wel een beetje R&B invloeden. Hm? Eh, ook af en toe komt er poprock een beetje in terug. Ik uh, houd het gewoon lekker uh, breed. Ah, je houdt het lekker breed. Nou, dat gaan we straks horen vanaf 8 uur. Ja. ik zou zeggen, ja, de jongens zijn nu al de, de boel aan het uitrollen. Dus, ja, misschien kan ik even helpen. Nou ja, goed, dan moet ik ook nog even wat doen. Dus eh, vandaar dat ik ook eh, met, uh, met duizend en dingen tegelijk bezig ben. Maar goed, dat komt allemaal wel goed. Ja, dus, zeker. Ehm, dat straks, dat was even de eerste introductie van de dame... die vanavond bij ons het een en ander gaat doen. Here's you say. En dan komt er wat. En het klinkt haast ehm, klassiek. Baby, I'll let you know You're the one that steals my show Boy, you make me happy as a woman can be And I love and I wish and I pray for you Just never forget who you are Never change, never, never, no, no May your dreams come true May you wish upon a star Eeny, meeny, miny, moe, stay my heart Tell me you like Tell do you like it when I touch you wake up, it's four o'clock. I cannot wait until you stop. Tell me that you waste your time. I don't think you'll ever change your mind. So go out and take a look, the world is waiting there for you. Everyone you need to know, yes, everything you need to know is out there. So such a crime. I cannot say enough. You gotta do what you love. And I don't think you know how much power you have just being young. Iets met een beetje Simon en een beetje Garfunkel zat er toch wel een beetje in bij deze Yellow Fox en Forever Young. Eh, daarvoor hoorde je Heard You Say. En dat was van Tammy de Mijners. Ja, dan moet ik eh, wel een beetje opletten met, eh, met het een en ander. Ehm, nog meer nieuws. Want we hebben toch weer een aardige agenda die een beetje vol begint te lopen. Ook komende maand. Volgende week eh, staat hier ook iemand eh, die de backtracks heeft meegenomen. Want zo heet dat met een mooi woord. En dat is Jong Louis, een hiphopper. Nederlandstalig eh, werk. Dus die komt volgende week in het kopje, onder het kopje 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En dan is het waarschijnlijk even rustig. Dan hebben we vanaf 13 oktober gaan we weer gas geven. Dat is Sam Sexton. En die komt uit de buurt want die kreeg eh, van de week eh, even het eh, bericht van... zou je daar eens even op willen letten? En is het misschien niet mogelijk dat wij, ja, dat wij deze dame bij jullie live kunnen laten spelen? Althans, dat was het management die dat vroeg aan ons. Nou, wij zijn de er niet. En Sam Sexton heeft al de nodige sporen verdiend. En het sluit ook mooi aan op wat we net hebben gehoord van Yellow Fox. Americana, een beetje country. En dit is de laatste single die ze heeft uitgebracht. Deze Sam Sexton komt uit Zandpoort. En het nummer dat heet Misty Days. Hey deze, eh, deze Sam Sexton eh, die eh, volgende week... ja, nee, over twee weken dus bij ons in de studio's. Drie weken zelfs. we ben er helemaal van, de, van de onders de boven van. Maar goed, <laughs> we gaan eventjes terug naar dat hele verhaal van die grote prijs van Rotterdam. Want dan is er maar één ding mogelijk. Je moet gewoon eventjes het eh, verhaal bij Radio Capella maar eens even erbij pakken. Want daar staat het allemaal mooi eh, en gaaf eh, erbij. want dat was zaterdag 17 september. Dat is dus vorige week, of afgelopen zaterdag eigenlijk geweest. Categorie Bands, daar heeft Chasing Hills... Ehm, met de meeste prijzen zijn ze er vandoor gegaan. En die jury wel die je net hebt kunnen horen... dat was dus de winnaar van de juryprijs. Dus die ging eigenlijk met het, eh, eh, met het grote verhaal. Want eh, de jury, dat is natuurlijk de belangrijkste. een dag later was het de beurt aan de singer-songwriters. En daar waren ook vijf finalisten. Daniel Nollet. En die naam Nollet, dat moet bij een aantal mensen toch wel wat alarmbellen doen afgaan. Want het is inderdaad familie van Joshua Nollet. De grote man van Chef Special. Ik geloof dat het neven zijn. Tessa, Lucia, Jorma en Alexandra Alden, dat waren de eh, deelnemers. En die vijf finalisten moesten in zo'n eh, zo 20 minuten de jury, het aanwezige publiek, overtuigen van hun optreden. En Daniel Nollet, die werd aan het einde van eh, de avond benoemd tot de juryprijswinnaar. Dus hij is eigenlijk min of meer de man die het uh, daar bij de songwriters naar zijn hand heeft weten te zetten. Dus dat is zo'n beetje het hele verhaal van, van de Grote Prijs van Rotterdam. Eh, dat we daar enige insteek eh, hebben gehad, eh, dat blijkt wel met Jolien. die deed daar ook aan mee. En vorige week was zij een van de, mensen die nog een nieuwe single uitbracht. Dus ik nog tijdens de uitzending nog even met het management bezig om dat voor elkaar te krijgen. En dat is dan uiteindelijk gelukt. Ehm, die hoor je straks, maar eerst ook een single die ook sinds een week eigenlijk uit is. En dat is deze van Where. En dat nummer dat heet Seaside. you at the seaside You came in with a tide I met you at the seaside I held you close Wind and the salty I've kept you close you at the seaside. I met you at the I'm a mess I'm scrolling down my phone cause I'm depressed I try therapy just to help me forget That you made me feel so All my friends are tired of me crying all the time But I'm addicted to the thought of you and I de finalisten van eh, de Grote Prijs van Rotterdam van eh, afgelopen week is deze Jolien En dat was in de categorie bands. Je zou bijna denken van eh, het is een dame die toch eigenlijk meer in de categorie songwriters moet zitten. Maar kennelijk heeft ze met een hele begeleidingsband gespeeld. Ja, en dan zit je al <laughs> gauw in die categorie. Ehm, daarvoor hoorde je Where met Seaside. En dat is een band die uit de buurt van Leiden komt. Eh, regelmatig eh, laten ze ook eh, singles hier vallen. En ja, wij zijn ook niet te beroerd om ook die single te laten horen. Deze meneer, die kent denk ik wel zo, wat, langzamerhand een beetje een deel van Nederland wel. Melle, ehm, Melle Bodaar, zoals die voluit heet. regelmatig is hij toch wel een beetje te horen geweest. En een week of drie geleden heeft hij opnieuw een single uitgebracht. En die single dat heet Carry On. out of first You keep waiting and I know I said we'd be together soon My heart is bruised, smashed in two I'm tired of craving what the others have What the others do Oh so much more than the body can bear. Oh my God, we pray too hard, knowing this life isn't fair. I told myself I Wait. We hebben nog eh, een kwartier eh, wat eh, betreft dit eerste uur van deze uitzending. Dus wat dat gaat schiet het al aardig op. daarvoor hoorde je Melle met een nieuwe single Carry On. Ehm, over nieuwe singles gesproken, want dit komt van het laatste album van Inneroe. En dat is ook als single uitgebracht. dat nummer dat heet Weehoo. was dat eventjes eh, met uh, eh, Inneru. Ehm, ja, want eh, nieuwe singles die komen ook vandaag in een keer ook voorbij. En deze, die komt morgen uit. en we mogen hem alweer vooruit draaien. Maar dat is ook een dame die ook bij ons haar allereerste single ooit heeft gedropt. En dat is Rona Rona met haar nieuwe single. En dat nummer dat heet Inside and Out. beautiful in every single way. You're like a star that brightens the whole Milky Way. Maybe you can see it now, but I know for sure. Tomorrow you feel better than the day before. Take a deep breath. sky So maybe we can live Crew, I used to pile on the pressure But you changed my point of view And I took a time for the better Oh yeah I don't have to pretend Cause you're all En hij is ooit hier bij ons eh, geweest. In het eh, kader van de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Waar volgende week dus weer een aflevering van is. Daarvoor hoorde je de nieuwe single van Rona. Rode, Inside and Out. Ehm, tot aan het nieuws van 8 uur.